Mark met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben zo'n 50 mensen en de groep naar het stadscentrum begeleid. De politie grijpt pas in als de demonstranten proberen opnieuw naar de brug te gaan. In een verklaring zeggen de demonstranten dat de mensenrechten van zwarte mensen in Nederland worden geschonden, verwijzend naar arrestaties en geweld bij de intocht van vorig jaar in Rotterdam. Demonstranten die onderweg waren naar Dokkum om te protesteren bij de landelijke intocht van Sinterklaas zijn daar weggestuurd en gaan mogelijk ook naar Rotterdam. In de hoofdstad van Zimbabwe, Harare, is een groot volksprotest aan de gang. Mensen van alle politieke stromingen vieren op straat dat president Mugabe ook van zijn eigen partij niet langer aan de macht mag blijven. Tot gisteren was nog onduidelijk wie aan welke kant stond. Er waren militairen en panzerwagens op straat. Nu wordt iedereen opgeroepen om te komen demonstreren. Tegenstanders van Mugabe, maar ook mensen die hem tot voor kort trouw waren... eisen zingend en dansend zijn vertrek. Het leger nam woensdag de macht in Zimbabwe over... om te voorkomen dat Mugabe zijn vrouw Grace naar voren zou schuiven om hem op te volgen. De Libanese premier Hariri is in Parijs aangekomen. President Macron had hem uitgenodigd na de politieke crisis die in Libanon is ontstaan... Hariri vluchtte begin deze maand naar Saoedi-Arabië en kondigde onverwacht zijn ontslag aan. Hij viel in zijn verklaring regeringspartner Hezbollah en Iran aan. Ook zei Hariri te vrezen voor een moordaanslag. Prins Bernard heeft veel meer vastgoed in bezit dan de 102 adressen die tot nu toe bekend waren. Het Parool deed onderzoek en meldt dat hij in totaal 590 Nederlandse adressen bezit, waarvan 349 in Amsterdam. Het gaat om huizen, appartementen, winkelcentra en kantoorgebouwen die hij in bezit heeft via BV's. Het weer, er trekken buien over, maar geleidelijk breekt ook de zon vaker door. In het zuiden van het land vallen de minste buien en het wordt een graad of acht. Aan zee staat soms een harde wind. Morgen af en toe zon en verspreid in het land nog een bui bij zo'n 9 graden.